Afgelopen week was er wat verwarring of Bouters in beroep zou gaan. Doordat hij dat nu doet, is Boutersen volgens zijn advocaat verdachte en geen veroordeelde. Daardoor kan hij zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van volgend jaar. Op de partijbijeenkomst bedankte Boutersen de krijgsraad voor het vonnis... omdat daardoor volgens hem de eenheid binnen de NDP is hersteld. Elon Musk is volgens een Amerikaanse jury niet schuldig aan laster... nadat hij een Britse grotduiker op Twitter had uitgemaakt voor pedo... De Tesla-baas stuurde vorig jaar een mini-onderzeeër... toen twaalf Thaise jongens en hun voetbalcoach vastzaten in een grot. De leider van die reddingsoperatie noemde dat een PR-stunt. Dat resulteerde in een Twitter-ruzie... waarbij Musk hem uitmaakte voor pedo. De grotduiker had 170 miljoen euro schadevergoeding geëist. Nou, nu bekend is geworden, ligt een schippers-echtpaar al dagen op de intensive care... vanwege giftig gas in het ruim van hun schip man en vrouw zijn woensdag in Nieuwegein van boord gehaald. Eén van hen zou in coma worden gehouden. Het schip was in Amsterdam geladen met grondstof voor veevoer. Om ongedierte weg te houden worden daar stoffen aan toegevoegd als rattengif. Uit metingen blijkt dat de concentratie rattengif ruim zeven keer hoger was dan de veilige norm. In de Haagse wijk Laak zijn gisteravond auto's in brand gestoken en spullen vernield. Er was veel politie en brandweer op de been. Agenten controleerden mensen op straat of spraken met getuigen.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 I need you. To wear your heart on my sleeve. I need you. To lay your demons on me. I need you. To let the night set you free. You're the air I breathe. Got me down on my knees singing.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 down the eighth and wait. Take a break. Things this world provides us. I win. It gets exciting, exciting. Diamond in the rough, don't you ever stop shining, stop shining. It's only you that, it's only you that I'm wanting. It's only you that arrives. It's only you that I'm wanting. I'll hold you down, believe me. I'll hold you down if you want it. It's only you that I like. It's only you. It's only you that I like. It's only you that I'm wanting. It's only you that I ride. It's only you that I'm wanting. It's only you that I like. It's only you that I'm wanting. It's only you that I like. It's only you. It's only you. only you that It's only you that wanted. It's only you It's only you It's only you that It's only wenst jullie allemaal fijne dagen en...